Die kon in het mailsysteem komen dat de politie gebruikt. Van sommige agenten zijn ook telefoonnummers en privégegevens gejat. Met de gestolen data kunnen criminelen met bijvoorbeeld phishingmails of valse sms'jes op gevoelige plekken proberen te komen. De vier coalitiepartijen gaan praten over de voorstellen van PVV-leider Wilders... om het aantal asielzoekers verder terug te dringen. Volgens BBB-leider Van der Plas staat iedereen daarvoor open. Dat zei ze na het wekelijkse coalitieoverleg. Gisteren kwam Wilders in een persconferentie met een flink eisenpakket... vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Onder meer wil hij dat binnen enkele weken al alle grenzen dichtgaan voor asielzoekers. Eh, alle Syriërs in Nederland teruggaan naar hun land. Eh, statushouders worden uit AZC's gezet als het aan Wilders ligt. En dan moeten AZC's dicht. Eh, zelfs burgemeesters moeten ontslagen worden... die niet met hem, eh, met hem op één lijn zitten als het gaat om, om politiegeweld. Wilders dreigde uit het kabinet te stappen... als er niet binnen een paar weken een asielstop komt. NSC-leider van Vroonhoven zei ook dat ze erover wil praten... maar ze voelt niets voor het openbreken van het hoofdlijnenakkoord... zoals Wilders wil. Mensen die in een vakantiehuisje wonen hoeven voorlopig niet te verhuizen. Eigenlijk is het niet toegestaan, maar toch staan zo'n 60.000 mensen in Nederland officieel ingeschreven in een vakantiewoning. Het kabinet wil het voor 10 jaar gedogen. Dat wil zeggen dat er niet wordt gehandhaafd. Woonminister Keizer denkt dat dat een van de oplossingen voor het woningtekort kan zijn. Haar plan moet nog wel door de Tweede en de Eerste Kamer. En hoopvol nieuws voor mensen die vaak worden gevloerd door migraine. Tientallen mensen met de chronische vorm van die ziekte kunnen meedoen aan een onderzoek naar de behandeling behandeling Patiënten krijgen kleine implantaatjes in het voor- en achterhoofd, vertelt de bedenker. Nou, die implantaatjes die geven eh, kleine elektrische signaaltjes af. Dus de zenuwen werken middels elektrische signalen. En die zijn in, migraine en andere chronische aandoeningen ja, wat ontregeld, zeg maar. En dat implantaat geeft vergelijkbare signalen af met als doel om die zenuwen kalmer te krijgen... en daarmee minder gevoelig voor de prikkels die tot een migraineaanval kunnen leiden. Experts hopen de behandeling over vijf jaar op de markt te kunnen brengen. Het weer, het is grijs en druilerig. Vanmiddag zijn er opklaringen en is het wat vaker droog. Maar daarna is de regen weer terug. Het wordt max 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. 5 kilometer op de A8 Zaanstad-Amsterdam.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 Dat zeggen inlichtingendiensten MIVD en AIVD. Bij de hack werden namen en contactgegevens van bijna alle politiemedewerkers buitgemaakt. De vier coalitiepartijen gaan praten over de voorstellen van PVV-leider Wilders... om het aantal asielzoekers verder terug te dringen. Gisteren kwam Wilders met extra eisen voor asiel... en dreigde met een val van het kabinet als er geen asielstop komt. En in Italië loopt een stuwmeer leeg. Per seconde stroomt er 15.000 liter water weg. Er is geen gevaar meer voor omwonenden, maar als het lek niet wordt gedicht... is het meer over 25 dagen leeg. En het weer, het klaart vanmiddag iets op. Maar aan het eind van de middag nemen de buien weer toe. Tot maximaal 18 graden. ZFM. ZFM. whisper but you stay so cool. forget about it.